Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het debat over de notulen van de ministerraad is klaar. Het duurde 15 uur. Aan het eind werd een motie van GroenLinks en PvdA aangenomen... met een lijst plannen voor een nieuwe bestuurscultuur. Er staat onder meer in dat er meer geld moet komen voor sociale advocatuur... en dat de informatiepositie van de Kamer in ere moet worden hersteld. De motie van wantrouwen tegen het hele kabinet haalde geen Kamermeerderheid... en ook een motie van afkeuring tegen het kabinet haalde het niet. Net als een motie van afkeuring over het sensibiliseren van CDA-Kamerlid Omtzigt. In het debat zei staatssecretaris Van Huffelen dat niet alle gedupeerden voor 1 mei de 30.000 euro compensatie krijgen. In totaal hebben 25.600 ouders zich aangemeld voor de zogenoemde katshuisregeling. 11.000 van hen krijgen voor 1 mei het geld gestort, zei Van Huffelen. In het noorden van Israël zijn bij een religieus feest zeker 28 mensen om het leven gekomen toen een tribune instortte. Minstens 150 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. De Israëlische premier Netanyahu spreekt van een zware ramp. Na het instorten van de tribune zouden er mensen in de verdrukking zijn geraakt... doordat er paniek was uitgebroken. Op beelden is te zien dat op de rampplek lijken op een rij zijn gelegd... bedekt met reddingsdekens of stukken plastic. De politie in Los Angeles heeft vijf mensen opgepakt... die ervan worden verdacht dat ze de honden van Lady Gaga hebben gestolen... en een hondenuitlater hebben neergeschoten politie denkt niet dat ze wisten dat de honden van de zangeres waren. Het motief zou de waarde van de Franse bulldog zijn. Die zijn erg gewild en duur en ze kunnen duizenden euro's opbrengen. De honden werden eind februari gestolen toen een medewerker van een uitlaatservice met ze wandelde. Hij werd daarbij in de borst geschoten. Twee dagen later werden de honden teruggebracht. Het weer overdag eerst bewolkt en een bui. Vanuit het westen wat zon bij ongeveer 12 graden.